schip een visgebied in Australië zal plunderen. Het schip zou afgelopen dag vertrekken, maar dat is door de actie uitgesteld naar komende dinsdag. Greenpeace wil dat de Europese ministers overbevissing aanpakken. De excentrieke Britse ondernemer Richard Branson is kitesurfend het kanaal overgestoken. Hij deed er drie uur en drie kwartier over en is met zijn 61 jaar de oudste die het kanaal op die manier overstak. Hij was niet de snelste, dat record staat op naam van zijn zoon. Richard Branson heeft al vaker records gebroken.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 En overal reden toeterende auto's. Spanje werd gisteren opnieuw Europees kampioen. In de finale werd met 4-0 gewonnen van Italië. Bij rust was het al 2-0 door treffers van Silva en Alba. Een uur was de wedstrijd gespeeld toen Italië met 10 man verder moest. Er was al drie keer gewisseld en middenvelder Motta viel geblesseerd uit. In de slotfase zorgden Torres en Mata voor de eindstand van 4-0. Het is de grootste uitslag ooit in de finale van een WK of EK. En Spanje is het eerste land dat de Europese titel prolongeert. De Spaanse premier Rajoy hoopt dat de overwinning de Spanjaarden afleidt van de economische problemen. Hij zal proberen aanwezig te zijn bij de huldiging van het Spaanse team, maar zegt zijn handen vol te hebben aan het oplossen van de crisis. Astronaut André Kuipers noemt zijn landing van gisteren pijnlijk en niet comfortabel. Hij landde gisteren in een kleine capsule in Kazachstan. Hij verbleef ruim een half jaar in het ruimtestation ISS. Volgens Kuipers wordt hij misselijk en duizelig als hij te veel beweegt en moet hij opnieuw leren lopen. André Kuipers